bal werd uiteindelijk pas om 4 uur gegooid. Finale werd uitgesteld, maar bleef regenen in Panama-stad. Omdat het honkbalveld niet goed genoeg was om er in korte tijd twee wedstrijden op af te werken, werd de wedstrijd om de derde plaats tussen de VS en Canada afgelast.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 In Rome gebruikte de ME traangas en waterkanonnen om de massa te verjagen. Zeker 70 mensen raakten gewond en zo'n 20 mensen werden gearresteerd. Op Times Square in New York kwam het ook tot botsingen tussen de politie en betogers. Daar vielen ook gewonden en werden 70 actievoerders opgepakt. In 82 landen waaronder Nederland worden Occupy-manifestaties gehouden. In Israël zijn de eerste stappen gezet voor de gevangenenrel, waarbij honderden Palestijnse gedetineerden vrijkomen. In laat Hamas de Israëlische militair Gilad Shalit vrij, die vijf jaar geleden werd ontvoerd. Israël heeft de namen bekendgemaakt van de eerste 477 Palestijnen die vrijkomen en president Peres is de officiële procedure begonnen om hun gevangenisstraf kwijt te schelden. Vermoedelijk komen de eerste honderden Palestijnse gedetineerden en Gilad Shalit dinsdag vrij. In Frankrijk wordt vandaag de tweede en beslissende ronde gehouden in de verkiezing van een socialistische presidentskandidaat. Strijd gaat tussen oud-partijleider François Hollande en de huidige leider van de PS, Martine Aubry. De eerste ronde kreeg Hollande 39% van de stemmen, Aubry 31%. Het is voor het eerst dat de Franse sociaal-democratische kiezers rechtstreeks bepalen wie hun presidentskandidaat wordt. Bij een verkeersongeluk bij de grensplaats Bogels in Limburg is vannacht een dode gevallen. Volgens de politie zaten er drie jongeren in een auto die door onbekende oorzaak over de kop sloeg.